Zes uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De gezinshereniging van asielzoekers heeft het laagste niveau in jaren bereikt. In het eerste kwartaal kwamen 840 nareizigers naar Nederland... blijkt uit cijfers van het CBS. Eind 2016 waren het er nog 5520. Het aantal nieuwe asielaanvragen lag in het eerste kwartaal iets hoger dan een jaar eerder. Vooral het aantal aanvragen uit Nigeria en Iran nam fors toe. Eritreërs melden zich steeds minder. Het kabinet trekt extra geld uit voor het onderwijs, melden bronnen in Den Haag. In de voorjaarsnota zou staan dat er structureel 100 miljoen euro per jaar bijkomt... plus de komende vijf jaar nog eens 90 tot 100 miljoen per jaar. Het kabinet wil wat financiële zekerheid bieden... in de hoop dat scholen dan bereid zijn hun ruime reserves aan te spreken. PVV'er Peter van Dijk heeft volgens NRC Handelsblad subsidiefraude gepleegd. Uit stukken zou blijken dat hij gemeenschapsgeld heeft gebruikt... voor campagneactiviteiten in Zeeland. Van Dijk is statenlid in Zeeland en ook Eerste Kamerlid voor de PVV. Hij zegt dat hij de bewijsstukken van NRC niet kent... en spreekt de beschuldiging van fraude tegen. De politie maakt zich grote zorgen om de vermissing van een meisje uit Delen op de Veluwe. De 16-jarige Melissa verliet gisterochtend lopend het huis van haar moeder en is sindsdien niet meer gezien. De politie spreekt van een urgente en zorgelijke vermissing. Virgil van Dijk is door zijn collega's uitgeroepen tot beste speler van het seizoen in de Engelse Premier League. De verdediger van Liverpool treedt daarmee in de voetsporen van onder andere Cristiano Ronaldo, Thierry Henry en de Nederlanders Dennis Bergkamp en Robin van Persie. Bij de vrouwen werd Arsenal-spits Vivianne Miedema tot beste gekozen. Het weer, het is overwegend droog met kans op mistbanken, minima van 2 tot 5 graden. De dag begint met geregeld zon, maar later betrekt het vanuit het noordoosten... en valt er hier en daar wat motregen.